Dat zeggen ambtenaren tegen internationale media. De leerling van de Saoedische luchtmacht opende het vuur in een klaslokaal. Drie mensen kwamen om, tien raakten gewond. De schutter werd doodgeschoten door een agent. De drie die met hem beelden van andere schietpartijen hadden bekeken... zijn volgens overheidsbronnen ook Saoedische leerlingen. Op het moment dat de man om zich heen schoot zou één van hen dit hebben gefilmd. De twee anderen zouden de beelden in een auto hebben bekeken. De politie gaat maandag verder met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de grillroom in Koevoorde. pand stortte gistermiddag in. locatie is afgezet en omwonenden hebben een brief gekregen waarin staat dat ze niets mogen opruimen. Gisteravond werd na een urenlange operatie een jongen van vijf onder het puin vandaan gehaald. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Zijn vader werd gistermiddag al gered. De film The Favorite heeft de meeste prijzen gewonnen bij de European Film Awards. kostuumdrama werd in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese film. En Jorgos Lantimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Olivia Colman, die in de film de rol van koningin Anne speelt... kreeg de onderscheiding voor beste actrice... En ook viel de favorite in de prijzen voor beste comedy, camerawerk, montage, kostuums en visagie. In Groot-Brittannië doet Manchester City onderzoek naar een mogelijk racistisch incident... tijdens de wedstrijd tegen stadgenoot United. Een City-fan leek racistische gebaren te maken toen United-speler Fred een corner wilde nemen. Ook lijkt Fred te worden bekogeld door aanhangers van City. De club doet samen met de politie onderzoek en zegt dat iedereen die schuldig is... een levenslang stadionverbod kan verwachten. De wedstrijd werd door Manchester United gewonnen met 2-1. Het weer komende ochtend regen, smiddags zon, bewolking en wat buien. Het waait stevig met in de ochtend en avond aan zee een stormachtige zuidwestenwind... en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht.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 Thank you. Stuur jullie allemaal fijne dagen.